Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De bisschop die maandag in zijn kerk in Sydney werd neergestoken... herstelt snel en vergeeft zijn aanvaller, zegt hij in een audiobericht op sociale media. De geestelijke benadrukt dat zijn aanhangers rustig moeten blijven... en niet voor eigen rechter moeten spelen. Hij spoort hen aan om samen te werken met de politie. Een jongen van 16 viel de bisschop aan tijdens een kerkdienst die live te zien was op internet. Hij werd na de aanval overmeesterd en later gearresteerd. De Australische politie sprak van een terreurdaad. Uitkeringsinstantie UWV heeft vorig jaar veel minder boetes uitgedeeld aan mensen met een uitkering die de regels overtraden dan het jaar daarvoor kregen in 2022 nog 1700 mensen een boete. Vorig jaar was het aantal gedaald naar 1100. Het UWV constateerde vorig jaar een stuk minder overtredingen rond de inlichtingenplicht vergeleken met een jaar eerder. Die houdt in dat mensen met een uitkering het UWV op de hoogte moeten houden van vakanties, verhuizingen of vrijwilligerswerk. De conservatieve regeringspartij HDZ heeft de parlementsverkiezingen in Kroatië gewonnen. Maar de 60 zetels die de partij behaalde zijn niet genoeg om alleen te kunnen regeren. Tweede werd de partij van president Milonovic met ruim 40 zetels... en de rechtsnationalistische partij DP werd derde met 13 zetels. Bij een protest in de Georgische hoofdstad Tbilisi tegen de buitenlandse agentenwet zouden meerdere mensen zijn opgepakt. Duizenden mensen waren samengekomen bij het parlementsgebouw. In de wet staat dat organisaties die meer dan 20% van hun financiering uit het buitenland krijgen... zich moeten registreren als buitenlands agent. Het weer op de meeste plaatsen droog, maar aan de kust mogelijk wat regen.